elke morgen, elke middag, elke is van 15 september bekend te maken. En dat doen we iedere daverende donderdag in het openingsuur tussen 1 en 2. En de donderdisc is vandaag tot middernacht. Ik wil Come in Time van Bill Preston en Sweeta. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisk. will come in time. You just be everything that's yours will get to you. Just because some others get theirs early, don't you worry, yours is coming too. someday and it will be there. Everything you hope that it will be. You love it more cause you have someday, and it will be there. Everything you hope that it would be. You love it more cause you have worked and waited. And when it's yours, you'll let the whole world see. You gotta keep on doing what you know is right. van west Dit is Radio 501. On laisse nos chaussures au placard et on prend la guitare, un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents, on prendra tout notre temps je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis, et si ça nous va. Fermez un peu la porte, oubliez un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis peut-être pas mal aussi. Destination. Destination nation. justify all the things that you should do what you want to is Radio 501.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 you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. When you find yourself a message and some words to call your own and take them home. begin to flicker and the sound is getting dim.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 voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. There's a new sun rising up angry in the sky. And there's a new voice saying we're not afraid to die. Let aanstaande donderdag op Radio 501. Long before fish ever walked on land, time was turning rocks into sand, rocks into stone, sand. sand sips through the hands of a man. So I built my castle close by the shore, and I slept on the sound of the ocean's roar. And then I came to understand that my house was built on shifting sands. So we went to the hills and built us a town with beautiful views from miles around. But when the mountain shook and tumbled down, oh, we knew we'd build on shaky ground before fish ever walked on land time was turning rocks into sand, rocks into stone, stone into sand, sand that sifts through the hands of man.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 She always says she loves me, but she never stays. If I had a penny for every heartbreak, I'd buy myself a new heart and take. give till the end. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl Iedere keer als ik hier met je in het bos wandel... voelt het alsof vader met ons meeloopt. Heb jij dat ook? Nu in het zegt, ja. Goed dat hij in zijn testament ook de natuur helpt. Inspireer de wereld, ook na uw dood. Neem een goed doel op in uw testament. Ga voor meer informatie naar nalaten.nl. In Wageningen zagen ooggetuigen hoe een nog onbekende vrouw op de fiets haar arm uitstak voordat zij afsloeg. Het overige verkeer was aangenaam verrast. De vrouw is geen bekende van de politie. Het verkeer wordt steeds vriendelijker en dat is goed nieuws.